Mariette Krol met het NOS Journaal. Rusland haalt weeskinderen uit de bezette Oekraïnse gebieden... en geeft ze een nieuw leven in Rusland. Een directeur van een kindertehuis heeft Nieuwsuur verteld... hoe Russische militairen zonder herkenningstekens... zijn opvang binnenvielen en de kinderen meenamen. In Rusland worden ze vervolgens overgedragen aan Russische adoptieouders. De wet is er veranderd, waardoor het makkelijker is om buitenlandse kinderen te adopteren. Oekraïne noemt het weghalen van de kinderen een oorlogsmisdaad. De Britse gitarist Jeff Beck is overleden, meldt zijn familie. Bij het grote publiek werd hij bekend in 1965 als vervanger van Eric Clapton in de rockband The Yardbirds. Later stapte hij uit de band en had een solocarrière. Hij was een gitaarvirtuoos die bekend stond om zijn improvisatievermogen. Hij won vijf Grammy Awards. Jeff Beck was 78 jaar. De man uit Amsterdam zit vast voor de dood van een baby in Laren in het Gooi. Daar werd vorige maand hulpdiensten opgeroepen naar een woning voor een drie weken oude baby in nood. De hulp kwam te laat, de baby overleed. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. De politie heeft al voor de kerst de 33-jarige Amsterdammer opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid en blijft nog zeker drie maanden vastzitten. Een amateurclub De Treffers uit Groesbeek heeft in de tweede ronde van het toernooi om de KNVB-beker voor een verrassing gezorgd. De nummer 3 van de tweede divisie won thuis met 1-0 van Cambuur, de hekkensluiter van de eredivisie. De Treffers zijn door naar de achtste finales van de beker. Ook Ajax is door. Bij FC Den Bosch werd het 0-2. De wedstrijd werd even stilgelegd omdat fans van Den Bosch van alles op het veld gooiden. Ook AZ gaat door, dat versloeg Excelsior met 4-1. VVV Venlo verloor thuis van Emmen met 3-2. Almere City werd verslagen door NEC met 0-4.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 To give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand is I'd catch a grenade. worship But then my chance to get to heaven slim Oh, I used to worry about the future But then I threw my caution to the wind I had no reason to be carefree No, no, no Until I took a trip to the other side of town yeah, yeah, yeah.